9 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Er dreigen acties bij het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV zijn veel mensen niet tevreden met de loonsverhoging... die voor de zomer is afgesproken met het kabinet. Ze krijgen er de komende twee jaar 5% bij, maar de pensioenopbouw wordt verlaagd. Volgende week praten FNV-bonden met hun leden. Behalve in het openbaar vervoer dreigen ook acties bij de douane, belastingdienst en de gevangenissen. Het Griekse parlement vergadert al sinds het begin van de nacht over nieuwe bezuinigingen en hervormingen. Die zijn een voorwaarde voor een nieuw steunpakket van 86 miljard euro. De verwachting is dat het Griekse parlement uiteindelijk met de hervormingen zal instemmen. Er is haast bij. Vanmiddag vergadert de Eurogroep in Brussel over het steunpakket. Bij een brand op een bungalowpark in Noord-Limburg zijn zeven auto's totaal vernield. Andere auto's raakten licht beschadigd. De brandweer kreeg vannacht rond half vier een melding dat er auto's in brand stonden op een parkeerplaats bij het bungalowpark in Heijen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Heijen heeft het vannacht flink geonweerd, maar de brandweer sluit uit dat blikseminslag de brand heeft veroorzaakt. Het dodental na de explosie in de Chinese havenstad Tianjin is opgelopen naar 55. Vannacht werd ook nog een gewonde brandweerman uit het rampgebied gehaald. Er zouden nog enkele tientallen mensen worden vermist. Door de brand en de explosies in Tianjin zijn duizenden mensen dakloos geworden. Het zijn arbeiders die bij hun bedrijf wonen. Ze zijn door de Chinese overheid van de rampplek weggestuurd. In een pretpark in de Amerikaanse staat Ohio is een man om het leven gekomen door een achtbaan. Hij was bij een ritje in de achtbaan zijn mobiele telefoon kwijtgeraakt. Hij ging zoeken en klom over het hek bij de baan. En toen werd hij aangereden door een van de karretjes. Door het dodelijke ongeluk zaten andere bezoekers een tijd lang vast in de achtbaan. Het weer, de buien trekken langzaam weg en de zon breekt door. Vanmiddag opnieuw buien met onweer en plaatselijk veel regen. Het wordt 24 tot 27 graden. Morgen veel bewolking en een enkele bui. Dan wordt het rond de 20 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Bij knooppunt Amstel 4 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Badhoevedorp 4 kilometer. En na een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda.